Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is nog op zoek naar een man die gisteren twee mensen doodschoot in de McDonald's in Zwolle. Ooggetuigen zeggen dat hij rond 6 uur de zaak inliep... wat te eten op zijn dienblad laden en aan een tafeltje ging zitten. Daar pakte hij een wapen en schoot hij de mannen naast hem dood. Deze verslaggever van RTV Oost weet meer over de slachtoffers. De twee slachtoffers zijn twee Turkse broers van 57 en 61 jaar oud. Ze zijn bekend in de stad, hebben allerlei horecazaken gehad. Heel veel mensen zullen hen in ieder geval kennen van een uh, eetgelegenheid in het centrum van de stad... waar ja, heel veel jongeren na het stappen eh, nog even een broodje gingen eten. De politie vraagt mensen die in de mek waren en wat hebben gefilmd of info hebben om zich te melden. Een bijzondere gast in de Tweede Kamer vandaag. De Oekraïense president Zelensky houdt een toespraak. Doet hij via een videoverbinding. Dus niet de eerste plek waar hij spreekt. Zelensky speechte tijdens de oorlog ook al voor Duitse, Canadese en Britse politici. Een grote studentenvereniging uit Leiden skipt zijn skitrip naar het Franse dorpje Rizul. Vorige week stonden meerdere verenigingen daar in een après skibar te feesten toen een aantal leden onwel werd. Ze denken dat er stiekem iets in hun drankje is gedaan, maar het is nog niet onderzocht. De vereniging uit Leiden durft het niet aan om nu die kant op te gaan. Het wordt even wennen na het mooie lenteweer van de laatste tijd. Maar de winter is weer terug. Vandaag komen op sommige plekken in ons land dikke witte vlokken uit de lucht vallen. Onze verslaggever Harro Brouwer zag dat ook toen hij van onderweg was en hij is even gestopt. Dan wordt wat later aankomen. Nog winterbanden eronder eigenlijk? Nee, dat niet. Dit had ik echt niet voor. Ja, eind maart, ja, is weer wat anders. Het zijn ook nog dikke vlokken ook. Het is echt eh, heel bizar. Zeker er al uit als een sneeuwpop? Ja, bijna wel, ja. Het begint er aardig op te lijken. <laughs> Het weer, ja. Er valt dus regen of natte sneeuw en dat blijft vandaag zo. Het is ook maar 4 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noorden meer sneeuw. Die kan ook blijven liggen. Morgen op meer plaatsen wit. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door technische problemen op de A7 Herenveen richting Hoorn... is de afsluitdijk richting Noord-Holland uh, versperd. Bij de brug over de Ste Stevinsluizen staat 4 kilometer file.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 17 months, yeah, I feel fine. even going around town vibrante au fond de mémoire. Oh, oh, oh, la, la, la. Oh, oh, la, la, la. geen esclave, C'est toi et moi ce soir. Oh, oh, oh, la, la, la.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 Hold on, cause baby give you a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your clothes up. The sweetest pie. Ooh, this the ride of your life. Hold on, cause baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie. You got me hung up from across the room high, then I'm on another altitude.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 a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. i you just lay back. I got the flavor, yeah, the sweetest pie. I might take you with us. I might give you all of it. Come get your The sweetest pie. Ooh, the ride of your life. Hold baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie. real hot girl shit. Me and Dua get the party lit. was, dansen. te Ik kon s'morgens nooit opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kon dus ook niet naar van het NOS-journaal. Rusland heeft voor vandaag een staakt het vuren aangekondigd bij Mariupol... om de evacuatie van burgers mogelijk te maken. Bestand moet ingaan om 10 uur plaatselijke tijd. De twee mannen die gisteren in een McDonald's in Zwolle werden doodgeschoten waren broers. Ze hadden restaurants en andere ondernemingen in en rond de stad, melden regionale media. De dader is voortvluchtig. Een vrachtwagen met slachtafval heeft een ravage veroorzaakt op de A50 bij Arnhem. De snelweg lag bezaaid met dierenresten en de vangrail raakte beschadigd. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn moet omrijden via Barneveld. Het weer in het midden en oosten natte sneeuw, later ook in de rest van het land... en daardoor kan het glad zijn. staat een gure wind en het wordt een graad of 4.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 Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night I come when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know.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 Two years it's been, I'm amazed you're still here. Think it's time I decide. Tonight, I'ma make a commitment to share my forever. Tonight, I can't hold it back no longer, so let's go, go. Tonight, I can hold it back no longer, so let's go.